Lot Lewin met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen dossiers soms op een onveilige manier klaarmaken voor digitalisering. De ziekenhuizen besteden het digitaliseren uit. Volgens het programma Meldpunt van Omroep Max gaan dossiers soms naar een Belgische gevangenis om ze te ontdoen van nietjes en paperclips. Daarbij worden privacyregels aan de laars gelapt, meldt, eh, zegt Meldpunt. Minister Ascher versoepelt de regels voor kinderen die meespelen in culturele producties, zoals een musical, reality show of talentenjacht. Vanaf april mogen kindacteurs van 7 tot 13 jaar 24 dagen per jaar optreden en repetities stellen daarbij niet mee. De producenten worden nu wel verplicht om de kinderen beter te begeleiden. LTO Noord is tegen het aanleggen van grote zonneparken op boerengrond in Groningen, Friesland en Drenthe. Er zijn steeds meer plannen om zonne-energie op te wekken op akkers en weilanden. Maar de boerenorganisatie ziet daar niets in. LTO Noord roept de politiek op om naar andere locaties te kijken, zoals op gebouwen of industrieterreinen. D66-Kamerlid Hachi moet haar voortijdige vertrek komen uitleggen. Dat zegt Tweede Kamervoorzitter Ariep. Hachi liet vorige week weten dat ze naar Amerika vertrekt om campagne te gaan voeren voor Hillary Clinton. Ze is sindsdien niet meer in de Kamer geweest. Ariep vindt dat een parlementariër niet zomaar tussentijds kan opstappen. Als je dat toch doet, moet daar tekst en uitleg bij, zegt Ariep. Lars Boom doet komend weekend toch mee aan het WK veldrijden in België. De oud-wereldkampioen deed in 2009 voor het laatst mee. Daarna richtte hij zich vooral op de weg. Behalve Boom zitten regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel en huidig Europees kampioen Lars van der Haar in de Nederlandse selectie. En het weer, vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen zon.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 www.zfmzandvoort.nl Got a Hand I get famous as the man who can't be moved. And maybe you want me to, but you see me on the news and you'll come running the corner. Cause you know it's just for you.